Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De aanhoudende regen in de Zuid-Duitse deelstaten Beieren en Baden-Württemberg blijft tot problemen leiden. De komende uren worden verschillende dorpen langs de Donau en de Schmoeter ontruimd. Voor inwoners worden opvangplekken klaargemaakt. Het waterpeil in de rivieren stijgt nog steeds en in meerdere gemeenten geldt de noodtoestand. In het gebied regent het sinds vrijdag onophoudelijk... en de Duitse Weerdienst waarschuwt nog steeds voor zware regen en onweer... Afgelopen dag braken in Beieren twee dammen door in zijtakken van de Donau. De Duitse bondskanselier Scholz reist later vandaag naar het gebied. De Israëlische legerleiding is op zoek naar een alternatief voor het bestuur van Gaza door Hamas. Tijdens het proces naar een permanent staakt het vuren moet dat nieuwe bestuur het tal van Hamas overnemen. We isoleren een gebied, halen de mensen van Hamas daar weg... en installeren er krachten die een alternatief bestuur kunnen vormen... zei de Israëlische minister van Defensie Galland... Hij zei er niet bij welke krachten dat zouden kunnen zijn. Hamas is al sinds 2007 aan de macht in Gaza. Niets wijst erop dat de beweging de macht wil opgeven. De zoektocht naar de twee vermiste mannen in de Maas bij Venlo is stilgelegd. De twee Duitsers van 21 en 22 jaar sprongen vanochtend vroeg in de rivier... nadat een telefoon in het water was gevallen. Ze werden door de sterke stroming meegetrokken en verdwenen. Onder meer met een sonarboot, duikers en een politiehelikopter... is de hele dag te vergeefs naar ze gezocht. De hulpdiensten gaan in de ochtend weer verder met zoeken. Het weer, wolkenvelden en kans op wat regen. Het koelt af naar 8 tot 13 graden. Ook overdag bewolkt, weinig zon en kans op wat motregen. Dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.